Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie in Overijssel begint een groot onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is een man aangehouden. Wat hij met de steekpartij te maken heeft wordt nog onderzocht. Mensen die in de buurt iets verdachts hebben gezien... wordt gevraagd zich te melden bij de politie. Het regent in de door bosbranden geteisterde Australische deelstaat North South Wales. Op sommige plaatsen is meer dan 57 mm water gevallen. Inwoners spreken van het mooiste kerstcadeau ooit... en zeggen tegen Australische media dat ze in de regen hebben staan dansen. De brandweer denkt dat de neerslag zal helpen... om de dreiging van de bosbranden te verminderen. Rond de stad Sydney is bijna geen regen gevallen... maar het is wel wat koeler dan in de afgelopen weken. In Australië woeden nu zo'n 200 bosbranden. Honderden huizen zijn verwoest en zeker 11 mensen kwamen om het leven. Paus Franciscus heeft de 1,3 miljard Rooms-Katholieken in de wereld toegesproken in zijn kerstnachtmis. Duizenden gelovigen woonden de viering bij in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Velen keken buiten op grote videoschermen. Vanmiddag spreekt Paus Franciscus de pauselijke zegen Urbi et Orbi uit voor de stad en de wereld. In het Top 2000 Café in Museum Beeld en Geluid in Hilversum is de Top 2000 van start gegaan. Radioliefhebbers verzamelden zich daar vanochtend vroeg al. De Top 2000 trapte af met het liedje Sweet Judy Blue Eyes van Crosby, Stills en Nash. Tot de jaarwisseling is de populaire lijst te beluisteren op NPO Radio 2. Op Oudejaarsavond, kort voor 12 uur s'nachts, is de nummer 1 te horen. Dat is Bohemian Rhapsody van Queen, die dit jaar voor de 17e keer bovenaan staat. Het weer verspreidt over het land van enkele buien. Af en toe laat de zon zich zien. Het wordt vanmiddag een graad of 8. Morgen meer bewolking en met 5 graden wordt het wat koeler dan vandaag.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 ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.